This is ZFM Zandvoort. Global House Vibes with DJ Malzo. In the mix with Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie momentum, but I don't have a pen. Wait a minute, hey, hey, this the type of beat that make the ghetto girls play. Take a hit of haze, listen to Dre, and when she seen female, you know she couldn't hate that ghetto P and that ghetto cash. My ghetto eyes on her ghetto ass. You probably wanna know what planet we on. Can't help it, I see everything in neon. I know they think that we have lost it. My mom keep telling me that I should stop it. See what I like and I'm gon' cop it. It hit a new height, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women high, I dip and dive, I skip and fly, I'm a different guy. When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been. Heart tells me trip to cloudline headaches as it just if I driving in that SUV. ADD makes love me, cruise control, lanes full power, so the dogs can play with no powder. Pull up to another dinner party, who's to an album by pretty and quick princesses. Can be fun, special shit. Schizophrenic, pathogenic, psychogenic, hallucinogenic. It's always been um, a lot of work to get the exposure that I need to get out here, and that's every place, right. including Europe. And the work has been uh, just as hard over there as it is over there, there, there, there, there, there, there, there, there, there, there, over there.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 De Amerikaanse regering moet onderzoek doen naar mogelijke gevallen van marteling in Irak. Dat heeft de VN-rapporteur voor marteling gezegd. Hij reageerde op de bijna 400.000 geheime documenten die klokkenluiderswebsite Wikileaks gisteren publiceerde. Uit de stukken valt op te maken dat het Amerikaanse leger in veel gevallen niets heeft gedaan met meldingen van martelingen door Iraakse veiligheidsdiensten. De VN-rapporteur zegt in een interview met de BBC dat landen verplicht zijn om martelingen te onderzoeken en de daders te berechten. Hij heeft bij president Obama aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Gisteren riepen ook de mensenrechtenorganisaties UNICEF en Human Rights Watch daar al toe op. Bij de Botlekbrug in Rotterdam is afgelopen avond een auto door een gesloten slagboom gereden en in het water beland. Het gebeurde rond half negen. De brandweer is direct met duikers het water ingegaan, maar de auto is nog niet gevonden. Vanwege de sterke stroming is de zoektocht gestaakt. In de ochtend gaan duikers opnieuw zoeken. De politie weet niet of er nog mensen in de auto zitten. In Kenia zijn zeven voetbalfans om het leven gekomen toen ze bij een stadion onder de voet werden gelopen. Tientallen mensen raakten gewond. In het stadion in de hoofdstad Nairobi werd een competitiewedstrijd gespeeld tussen twee belangrijke clubs. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Vogels ooggetuigen probeerden mensen zonder kaartje het stadion binnen te komen. De wedstrijd in Kenia werd korte tijd onderbroken, maar is wel uitgespeeld. De Libris Geschiedenisprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. De Vlaamse cultuurhistoricus beschrijft in zijn boek de geschiedenis van Congo, de vroegere Belgische kolonie. De jury roemt de goede mix van persoon.